Kees Groot met het NOS-journaal. Rusland heeft met succes een test met een lange afstandsraket uitgevoerd. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie bekendgemaakt. De raket werd gelanceerd vanaf een basis bij de zuidelijke stad Astragan. De test komt op een moment dat er veel spanning is tussen Rusland en het Westen over de situatie in Oekraïne, maar lijkt daar niets mee te maken te hebben. Volgens persbureau Reuters is het Amerikaanse ministerie van Defensie al voor het uitbreken van de crisis op de hoogte gesteld van de Russische rakettest. De nieuwe CPB-cijfers over de Nederlandse economie stemmen hoopvol, maar het is volgens PvdA-leider Samson nog veel te vroeg om al te spreken over lastenverlichting. Coalitiegenoot VVD is het daarmee eens. Fractievoorzitter Zeilstra wijst erop dat er ook volgend jaar nog een tekort op de begroting is. Veel oppositiepartijen willen wel nu al kijken of lastenverlichting mogelijk is. PvdA-leider Wilders wil bovendien dat bezuinigingsmaatregelen... zoals het sluiten van verzorgingshuizen worden teruggedraaid. Volgens het CPB groeit de economie en daalt het tekort dit jaar al tot onder de 3 In Vlissingen zijn 19 mensen naar een bijeenkomst gegaan waar gepraat kon worden over het incident van vrijdag toen een man zich voor een Albert Heijn in brand stak. De gemeente had samen met de GGD en slachtofferhulp een besloten bijeenkomst georganiseerd voor getuigen en omwonenden. Volgens de burgemeester van Vlissingen is het niet gebruikelijk zo'n bijeenkomst te houden na een zelfdoding. Maar omdat veel mensen de gebeurtenis hebben gezien en het grote indruk heeft gemaakt, was er behoefte om erover te praten en vragen te stellen. De aanwezigen hebben ook een minuut stilte gehouden. De dakloze man overleed zondag aan zijn verwondingen. Het weer, het is droog en vannacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan bij temperaturen rond het vriespunt. Morgen heeft de zon de overhand en wordt het 11 graden.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 There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The folk are thirsty, cause a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of water hitting the banks of hard dry land. Clap your hands now ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Mm-hmm. Clap your hands now. Mm-hmm. Get ready for the wave. It might come like the final flood. The people haven't drank in so long. The water won't even make mud. After it comes, it might come like a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Mm-hmm. Get clap clap your hands now. Well, well, well, well. Dip down, take a drink, and fill your water tank. Dip down, take a drink, and fill your water tank. Ah. river, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of water hitting the banks of hard, dry land. Clap your hands now. We begonnen met Gregory Porter met Liquid Spirit. Welkom bij Tweede Uur van ZFM Jazz. En we gaan verder met iets anders. trio Corrente met de Zong of Maura. Dat is een van de eh, Grammy-winnaars eh, in de categorie Best Latin Jazz Album. Eh, dus bij deze. Ehm, wij gaan verder met een ander zomer, zomers nummer. Namelijk Indian Summer. nu heel eventjes iets gaan proberen. Eh, het is een, eh, een remixer, een eh, DJ uit Zweden. En hij, doet veel, hij werkt veel samen met een behoorlijk goede zangeres. namelijk ehm, Audra May uit Amerika. deze jongen die is pas 24 en heeft nu al de wereld eigenlijk geopend. Ehm, hij is nou, een van de beste DJ's op dit moment. En eh, het bijzondere aan zijn werk, het, het is geen hele zware uh, eh, dancemuziek of zo. Maar het is, eh, hij maakt hele mooie en heel veelzijdige nummers. Ah, Avicii. Avicii met Addicted to You. En nu gaan we Audrey May horen ehm, op gitaar zo. I heard about af en toe heb je van die mensen waarbij je eh, de stem waarbij naar je kan blijven luisteren. En eh, voor mij is dit er zo eentje. Eh, Snakebite van Audra May. akoestisch in een gewone huiskamer. En ja, prachtig. Um, wij gaan verder met een James Sanders en Conguto Chicago Jazz Festival. Eh, het is gewoon een live recording van een eh, jazzfestival... waar eh, op, opeens een heel, heel goede band begint te spelen. En luister maar. Ja, ik ben eventjes, eh, ik heb het lijstje er even bij gepakt. Ik heb natuurlijk al die nummers van de Grammys eh, meegenomen. Uh, en Hero bij de Best Improvised Jazz Solo. Het is het nummer Orbits van Wayne Shorter. Hier komt hij. dus Orbits van Wayne Shorter. Eh, we gaan nu verder met Randy Brecker. Ehm, met het Flowdeck ehm, Pavlov, Pavlik trio. Eh, met een Night in Hell's Galicia. Dit, is, eh, dit was de Best Large Jazz assemble album. verder met de Best Vocal album van eh, die Gregory Porter die we al eerder hebben gezien. Ehm, ik ga je eh, het eerste nummer eventjes laten horen. shades as we go. We start off with just so brushed on by people we know.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 Oh, admire my view. Oh, admire my view. We're just like children, we're just like children, we're just like children. Admire my view. Ja, en dan nu uh, Terry Lynn Carrington. Uh, dit is een uh, compilatie samen met Diana Reeves. Um, zij zelf speelt op de drums. Voor mij hoor je haar zo direct ook nog uh, praten. Kondigt dat voor mij. It's Tia Fuller's next CD, which is called Angelic Warrior. And uh, the name of this song is Body and Soul. Very cool rendition of Body and Soul. Best Jazz Instrumental Album. grote winnaar van eh, deze Grammys is natuurlijk eh, Pharrell, Williams en eh, Daft Punk. Ehm, nou, leek, Daft Punk leek me eventjes wat te zwaar, maar Pharrell Williams, dat, dat kan nog wel.